9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Politie en justitie in Duitsland denken dat de aanslag op de synagoge in Halle... en de schietpartij bij een nabijgelegen Dunnerzaak... het werk was van één man. Eerder was nog sprake van zeker twee verdachten. De verdachte die is opgepakt zou een 27-jarige neonatie zijn. Hij is zwaar gewond. De man heeft zijn daad gefilmd en live op internet verspreid via een helmcamera... Hij zou geroepen hebben dat de Joden de oorzaak zijn van alle problemen. Op beelden is te zien dat hij explosieven neerlegt bij de synagoge... en de deur probeert te openen. Als dat niet lukt, schiet hij de vrouw en de man dood. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse ambassadeur ontboden... na de inval in Syrië. Nederland veroordeelt het Turkse offensief. De Europese Unie vindt dat Turkije direct moet stoppen met de militaire acties. Turkije heeft het noordoosten van Syrië aangevallen met onder meer gevechtsvliegtuigen. Daarbij worden ook doden gemeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies voor Ecuador. Het is onrustig in het Zuid-Amerikaanse land... nadat de regering de subsidie voor brandstof schrapte en de prijzen zijn gestegen. Op meerdere plaatsen zijn wegblokkades en demonstraties. Op dit moment zitten circa 200 Nederlanders vast in Ecuador. En een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad... steunt een eventuele derde termijn van burgemeester Abu Taleb. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Abu Taleb's tweede termijn in Rotterdam loopt in januari 2021 af. Abu Taleb laat voor het einde van het jaar weten of hij aanblijft. Een burgemeesterswissel één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vindt de raad niet wenselijk. De PvdA Abu Taleb werd in 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en wethouder in Amsterdam. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 14 of 15 graden. Wel staat er een stevige wind. Vrijdag opnieuw wisselvallig. In het weekend komt de 20 graden dichterbij. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 ZFM. stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. <laughs> Voel het ritme van de herfst. I'm calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. a long time ago.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 Ladies. I don't know, but I'm thinking yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Ladies. I don't know, but I'm thinking about oh. leaving with you. Gentlemen, good night. Ladies, good morning.